Kasper Meijer met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van, een van Leopard 2 tanks. Een bedrijfspand in Almelo is volledig uitgebrand. In het gebouw zaten onder meer een kringloopwinkel, een sportschool en een pakketdepot van PostNL. Er was niemand aanwezig toen de brand gisteravond rond 9 uur uitbrak. Rond half 2 gaf de brandweer het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De afdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de jonge socialisten. Mogelijk worden de twee juridisch vervolgd. PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december begon de derde penningmeester in een half jaar tijd. Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren. Op het perron in Groningen waren actievoerende machinisten aanwezig... om te protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De nachttrein tussen Groningen en Schiphol gaat eens per week rijden. Een paar weken geleden startte Arriva ook met een wekelijkse nachttrein van Maastricht naar Schiphol. Het weer nog. Vanochtend vriest het en op veel plaatsen komt mist of nevel voor. Met uitzondering van Overijssel en Drenthe geldt tot het einde van de ochtend code geel... vanwege kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte wegen. Verder overdag zo nu in de zon bij een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland zijn inmiddels alle files opgelost en rijdt het overal goed door.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 Don't hold back, the world is holding back. The time has come to double, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Rush time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button.